En dat kan gaan van omwonenden informeren tot ja, bijvoorbeeld stallen op een andere manier uitmesten... of zelfs geitenboerderijen sluiten vanwege die risico's. Ja, dat gaan ze nu verder eh, onderzoeken. Welke maatregelen goed zijn om te nemen nu. Er is al langer een vermoeden dat er een link is tussen geitenboerderijen en longontstekingen. En het begint er steeds meer op te lijken dat dat vermoeden terecht is. In een deel van de Drentse plaats Koevoorde is een noodverordening van kracht. De afgelopen dagen was het onrustig in de wijk Tuindorp. Een deel van de bewoners is tegen de komst van 14 asielzoekers. Bij protesten werden brandjes gesticht en agenten bekogeld met eieren. De burgemeester van Koevoorde is er klaar mee en neemt maatregelen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe. Zo is er vanaf gisteravond verboden om vuur te stoken op een voor het publiek toegankelijke plaats. Ook mogen er bijvoorbeeld geen brandbare materialen bedoeld voor eh, vuur verzameld of vervoerd worden. En er is een gebiedsverbod. Dat maakt maakt het voor de politie makkelijker om mensen weg te sturen als ze denken dat die komen rellen. En het terrein van Rock Werchter is open voor bezoekers. En wat doe je dan als je een beetje fan bent? Rennen om vooraan te staan. De collega's van Studio Brussel probeerden die mensen te vragen... voor wie of wat ze aan het rennen waren. Voor wie zijn jullie aan het lopen? Lint, op het moment! Voor wie bent u aan het lopen? Ik ben voor lekker Park aan het lopen. Kom maar, kom maar mee. Ah! Spontaan, spontaan! Voor wie loop je, voor wie loop je? De toilet, ik moet naar het toilet. Ja, Clint, eh, Linkin Park, Fontaines DC dus. En iemand die naar de wc moest nadat hij uren in de rij had staan wachten. Het weer droge dag, flink wat zon, langs de kust een graad of 20, in het zuiden 25. En morgen lijkt op vandaag, het wordt alleen iets warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file rond Amsterdam... door de werkzaamheden aan de A10. Op de A5 vanuit Hoofddorp heb je nog 20 minuten vertraging... voor de aansluiting met de A10... Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je een half uur in de file voor knooppunt Koenplein. En op de A9 heb je ook nog een half uur tijdverlies van Alkmaar naar Diemen. Het is daar druk tussen de afrit Haarlem en de afrit AMC. Op de A4 naar Amsterdam sta je nog een kwartier in de file... tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp. En op de A10 Noord is het druk.